de Russische federatie en zich daar actief voor heeft ingezet. Hij ging niet de cel in omdat hij in Rusland bleef, maar daar is hij later opgepakt voor iets anders. De Russische rechtszaak draaide om het aanzetten tot extremisme. Hij had kritiek geuit op president Poetin en over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Twee grote stroomstoringen in Amsterdam deze week werden veroorzaakt door het weer. De netbeheerder zegt dat het in korte tijd van min 8 naar plus 13 graden ging. Daardoor bleef de temperatuur in een belangrijk elektriciteitsstation niet constant en sloeg hij twee dagen achter elkaar in storing. Tienduizenden huizen kwamen daardoor zonder stroom te zitten. Flink schrikken voor een vrouw uit Castricum. Zij vond een schorpioen in huis en besloot een vangpoging te doen. Die lukte, ze kreeg hem in een kopje. De dierenambulance heeft het dier daarna opgehaald en naar een reptielenopvang gebracht. Hoe de schorpioen in het huis kon komen is onduidelijk. Ja, en de Stille Oceaan die heeft zijn naam niet echt eer aangedaan. Want bij een Amerikaanse marinebasis op de Marshall-eilanden klonk het ineens niet meer zo. Maar zo. Let's keep the Wow! Get out of ja, de basis werd overvallen door een enorme golf. En nu is er zoveel schade dat het maanden duurt om de boel te repareren, zegt het Amerikaanse leger. Het weer, dat is een bewolkte middag met wat motregen. In het noorden en oosten blijft het nog wel even droog. Morgenochtend begint ook nat. Smiddags is het weer droog en zonnig bij een gaatje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 like sodium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 106.9 ZFN Come on, come on, come on.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 ritme, van ZFM.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 my mind, love. What a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be sad free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come 天下。 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM First when there's nothing But a slow glowing dream That your feet